moeten door een bodyscanner. Minister Ter Horst maakte op een persconferentie bekend... dat de apparaten binnen drie weken worden ingezet. De bodyscanners zijn zo gemaakt dat met het scannen geen mensen meekijken... dus de privacy wordt volgens de minister niet aangetast. Inmiddels heeft ook Nigeria gezegd dat het bodyscanners wil gaan gebruiken. De Somalische autoriteiten hebben vorige maand een vliegtuigpassagier opgepakt met soortgelijke spullen op zak als de Nigeriaanse terrorist van eerste kerstdag. De Somaliër wilde in Mogadishu aan boord stappen van een vliegtuig dat naar Dubai zou vliegen. Bij controles bleek dat, het een, dat hij een injectienaald en explosieve vloeistoffen bij zich had. Onderzocht wordt of er een verband is tussen de twee incidenten. Een Brit die 2,5 jaar geleden in Bagdad door Sjaïtische militanten werd ontvoerd is vrijgelaten. Hij is nu op de Britse ambassade in Bagdad. Hij werkte voor een Amerikaans IT-bedrijf in Irak toen 40 mannen verkleed als politieagenten hem ontvoerden. Ook vier Britse bewakers werden gegijzeld, drie zijn er doodgeschoten en de Britse autoriteiten denken dat ook de vierde lijfwacht niet meer leeft. De politie in Noord- en Midden-Limburg zet extra agenten in om een eind te maken aan het grote aantal overvallen. Deze maand waren er 13 op supermarkten, winkels en tankstations. Vanochtend losten agenten nog schoten op twee gewapende mannen in Venraai. En in Wel raakte vanochtend een supermarktmedewerker gewond bij een gewapende overval. Schaatser Arjen van der Kieft heeft zich geplaatst voor de Olympische 10 kilometer. Op het kwalificatietoernooi eindigde hij als tweede achter Bob de Jong. Ze gaan samen met de al geplaatste Sven Kramer naar Vancouver. Karl Verheijden greep naast een startbewijs. Op de 1000 meter bij de vrouwen kwalificeerden Margot Boer, Laurien van Riesen en Annette Gertsen zich. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Er is kans op regen of sneeuw, dus plaatselijk kan het glad worden.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 I kept my cool, I ain't no fool. Let me tell you what happened then. I packed some clothes and I walked out, and I ain't going back again. So take a letter, Maria, address it to my wife. Say I won't be coming home. I gotta start a new most of all a good secretary to me. she would find more pleasure in the arms of another man. I never really noticed how sweet you are to me. It just so happens I'm free tonight. Would you like to have dinner with me? Take a letter for Rio, address it to my wife. Say I won't be coming home. I gotta start a new Well, there is a, we have a distribution here through Lucky Dice Music in Netherlands. They have a website, and it's also in some of the shops here in town. They can also go to my website at campenner.com, and then there's links you can buy it online. But I know there are some shops in in Netherlands that have it, but Lucky Dice Records has it online as well.